Kasper Meijer met het NOS-journaal. De negen terreurverdachten die vorige week werden opgepakt... wilden mogelijk een aanslag plegen op premier Rutte, Geert Wilders en Thierry Baudet. Dat meldt de Telegraaf op basis van opsporingsbronnen. Het is niet duidelijk in welk stadium de planning van de aanslag zou zijn... maar volgens de krant nemen de politie en het OM de dreiging uiterst serieus... en heeft het geleid tot extra veiligheidsmaatregelen. Volgens de advocaat van twee van de verdachten is er geen sprake van een serieus plan... maar ging het om sarcasme en foute humor. Het kan volgens demissionair staatssecretaris Van Huffelen nog heel lang duren... voor alle gedubeerde ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire zijn gecompenseerd. Dat zei ze in Nieuwsuur. Of het gaat om maanden of jaren, laat ze in het midden. Van de ruim 47.000 mensen die zich inmiddels hebben gemeld... zijn volgens Van Huffelen zo'n 35.000 getoetst... Op dit moment is nog geen 10% van de zaken in het toeslagenschandaal volledig afgehandeld. Ecuador is van plan duizenden gevangenen vrij te laten... om de druk op de overbevolkte gevangenissen wat te verlichten. Het voornemen volgt op gevangenisrellen eerder deze week... waarbij 118 gevangenen om het leven kwamen. Vooral oudere vrouwen en gevangenen met beperkingen... of die terminaal zijn kunnen rekenen op gratie. In de gevangenissen van Ecuador zitten nu zo'n 39.000 mensen. Op het Nederlands Filmfestival in Utrecht zijn de Slag om de Schelde en de Veroordeling de grote winnaars geworden van de Gouden Kalveren. De veroordeling kreeg de meest prestigieuze prijzen... die voor beste film en beste hoofdrol voor Vetja van Huet. Van Huet won daarmee de, het eerste genderneutrale kalf... voor zijn rol als onderzoeksjournalist Bas Haan in de Deventer-moordzaak. Acteur Jorik van Wageningen kreeg een gouden kalf voor zijn bijrol als Michael de Jong. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend droog met wat zon. Later in de middag en avond gaat het regenen. En het wordt zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. onschuldig Mensen in de kou te laten staan Ik brak mijn been op vele plaatsen Want ik vergaat de laatste twee. Maar ik had mijn nek wel kunnen breken Dus het viel eigenlijk best wel mee het tot iedereen. van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. I'm on my knees, I'm begging you. Don't break the heart love loving you. I'm sitting here in this lonely room.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 1, 2, 3, 4. look like a cool man, but he's burning inside. To fill me up with passion, make love to me all through the night. I wanna be with somebody who's crazy and wild, always bright and breezy, both a man and just a child. And baby, when you hold me, just like you do, please tell me that you want. Definitely. to living in a real world, but never ever treats me wrong. And when it's not beside me, these dreams are like you love.